uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdzorg moet miljarden extra krijgen. Gemeenten vinden al jaren dat het kabinet te weinig geld overmaakt om goede jeugdzorg te verlenen. Ze zijn daarom een arbitrageprocedure begonnen. Bij zo'n procedure stappen ze niet naar de rechter, maar oordelen deskundigen erover. En die zeggen volgens RTL Nieuws dat er de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg moet. Morgen wordt erover gesproken in de ministerraad. In Duitsland kunnen jongeren zich binnenkort al vanaf 12 jaar laten inenten tegen corona. Het land wil daar 7 juni mee beginnen, op voorwaarde dat de Europese toezichthouder het Pfizer-vaccin goedkeurt voor die leeftijdsgroep. En het leger gaat helpen bij het vaccineren. Vanaf maandag starten de eerste militairen in Arnhem en Barneveld. Verslaggever Martijn Bink keek mee met militairen die getraind worden. Het is eh, natuurlijk niet helemaal eh, wat we normaal gesproken doen, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat het juist eh, iets heel moois is. Dat wij toch Nederland ook wel kunnen helpen zeg maar, eh, door eh, ja, zo ingezet te worden. En dat prikken zelf? Ja, dat is even oefenen. <laughs> Niet vaker gedaan, maar ja, uiteindelijk gaat het ook wel goed komen. Sinds januari zijn duizend militairen opgeleid en beschikbaar. Maar liefst 16 militairen beginnen maandag met prikken. En er komt een bioscoopfilm over deze unieke Nederlandse muziekcultuur. Regisseur Jim Taihutu gaat een film over gabbers maken. Hardcore Never Dies gaat hij heten en speelt zich af in de jaren 90 in Rotterdam. De tijd dat halfjong Nederland in Ossies en met Nike Air Max naar de Thunderdome ging. Taihutu is de regisseur van De Oost en Rabat. Het weer nog, het is zo goed als droog en dat blijft voorlopig wel zo. Hier en daar breekt de zon nog even door, het is een graad of 14. Morgen ook zon en 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden alweer korter, maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... rijdt het nog wel langzaam door een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp. Vanaf knooppunt De Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging...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 Met een nummer van Portland Row, Taking Back. Ze zijn volgens mij een zonnekamer aan het opruimen. Want jij ja, had het er al over, zei Oh ja, nou, ik weet het niet zeker. Ik dacht dat hun studio was afgefikt. Er was iets afgefikt. Dat, dat, ah, dat zou kunnen. Ik, heb vaag iets meegekregen. ja, ik dacht dat zij dat waren. Dat ik dat op Facebook voorbij zag komen. Oeh, maar... Eh, misschien zal ik dan eens even moeten vragen hoe dat zit. En misschien zitten eh, een van die, eh, of twee van die jongens toevallig te luisteren, vinken. Want je weet het nooit. En, dat, dat, we ineens een bericht krijgen. Ja, dat klopt. Wat, dat klopt, en daarom brengen we nu nieuwe ah, ah. oude muziek uit. Ja, nou, dat is wel, leuk. Taking Back komt uit Alkmaar. Dat is een heel mooi bruggetje van de <laughs> gast van vanavond. want die komt er oorspronkelijk ook vandaan, uit vandaan. Ja, klopt. Eh, Sterre Weldering, welkom. In ja, deze, dankjewel. Ja, e-, even, ehm, want, want je komt uit Alkmaar. Eh, tot hoe lang heb je daar uh, Tot uh, mijn achttiende. Toen ah. ben ik naar Amsterdam gegaan, half, halfjaartje. En toen ben ik een jaar naar Engeland gegaan. Ja. En toen kwam ik weer terug, weer een jaar in Alkmaar en toen in Amsterdam. <laughs> dus het is een lekkere, eh, Het is een beetje heen en weer. een beetje heen en weer ja. Ja, dokter Anders P. heeft er ooit eens eh, een nummer over geschreven, hè? De heen en weer. Ken je dan? Nee, dat ken ik. Nee, is nee. Eh, goed. <laughs> het wordt, wordt, wordt meestal ingezet als uh, Volendam, de, de plaatselijke voetbalclub van Volendam. Of degradeert of promoveert. Oh. Dus zijn dit jaar dus uh, heen en weer. Maar goed, uh, dus daar heb je... nou ja, goed, dit is een beetje onzin allemaal. Maar <laughs> Ehm, even over, over jou. Want, eh, want ja, ehm, vorig jaar uh, kwam, eh, kwam jij ineens bij mij op de radar. ineens, want maar ja, maar je bent al een langere tijd bezig. Ja. ja, ik begon denk ik met, met optreden op mijn vijftiende. En ehm, ja, de eerste single die ik heb uitgebracht... is nu denk ik bijna twee jaar geleden. Dus dat is, daar ben ik nog niet zo heel lang mee bezig. Nee. Maar optreden en muziek schrijven wel. Eh, dat, wel. Ja. Nou zat eh, net in het vorige uur Lotte Schuiling in het eh, programma. Die zei, oh, ik ben al vanaf mijn veertiende bezig. Jij zegt nu vijftien. Dus ja. in de buurt. <laughs> ja, ja, want, want, Lotte komt uit Den Helder en jij komt uit, okay. oorspronkelijk uit Alkmaar vandaan. Maar eh, was het eh, een beetje wel de omgeving daarvoor eh, om ja, dingen aan het papier toe te vertrouwen? Of, wat om liedjes te Ja, ja ik weet het niet. Ik denk, heeft, de, ja. heeft Alkmaar een dusdanige indruk op je gemaakt? Of de omgeving, <laughs> weet ik veel. Ja, ja dat, nee, ik denk... Dat je soms zwaar gefrustreerd door de, door de, van... Nou, ik ken het hoor, overigens. Dus, ja, oké. ja, nou nee, dat, dat was niet heel erg het geval. Nee? Dus, vooral dat ik een... Ehm, ja, nee. Ja, die, jongens die, maar, die brengen de tent af. Maar ga door, eh, Van. Ja, nee, het was, eh, ik ontdekte een paar artiesten die ik eigenlijk gewoon heel vet vond. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen. En uh, kwam in eerste instantie dus niet uit frustratie of zo. Nee. Maar uit ja, liefde voor een paar artiesten. Dat, ah, op die manier. Ja. Ah, maar ja, Alkmaar heeft, heeft een beetje een... Een beetje een muziek zien of niet? Ehm, nou, er was toen eigenlijk toen ik begon niet echt. Nee. En toen vrij snel daarna kwam het uh, Alkmaar Songwriters Collectief. Dat werd ah. opgericht. En dat was toen voor mij eh, ja, een hele mooie, mooie opstapje. Ja. Eh, ik weet niet of het nu nog bestaat eigenlijk. Maar ja, dus eigenlijk de tijd dat ik begon... toen was er ineens best wel wat voor singer-songwriters. ja. Dus ja, daar ben ik toen een beetje bij begonnen. Ja, oké. Dus, dus daar heb jij je eerste schreden gezet, als het ware. Ja, ongeveer eh, ja. ja in de regio. Eh. Ehm, nou ja, dat, dat, zegt al iets over jou. Ehm, hm. ehm, ja, dan, dan eh, ga je naar Amsterdam. wat, wat is dat dan voor een omgeving om daar te komen als toch jong iemand? Want ja, je bent nog steeds jong. Dus... Ja. nou, er was veel meer muziek natuurlijk, dus heel leuk. En daar ontmoet ik ook wel wat meer andere muzikanten. Ja. Eh, ik deed, heb een jaar de vooropleiding van het conservatorium daar gedaan. Dus daar ontmoet ik ook... Eh, ja. Zeg de naam Ro Halfheid van Hof ja, jou ja, Ja, eh. dat dacht ik al. Ik denk, ja, als, als, ja, de, eh, onvermijdelijke rol halfheid uh, eh, duikte hier ook op. Eh, want, ook, ook nog in zijn radioprogramma bij ja, Amsterdam ja, klopt, klopt, klopt. Dat doet hij. doet hij. dit zeggende had ik eigenlijk al iets moeten draaien van hem. want hij heeft oh, vorige week een nieuwe single uit. Oh, Sorry Ro, het gaat volgende week pas gebeuren. Dus, maar goed, hij is van de Amsterdam Songwriters Guild. Klopt, daar heb ik toen ook een paar keer opgetreden, ja. ja op die manier. Want dat, daar zat ik aan te denken. Ik denk, als je dan als nieuweling in zo'n stad eh, komt... Dan, eh, Klopt, inderdaad. Eh. dan moet je ergens aansluiting bij zoeken. En zij boden, dat, boden dat, denk ja, ik. Ja, zeker. Dat was ook een heel... ja, topplek om een beetje ervaring te doen. Ik heb wel eens van die avonden mee beleefd. Okay. Dus wel wat langer terug. Ik hm. Denk 2011 zo'n beetje die kant uit. Dus dan... Nee, het was nog niet... Uh, toen was eh, jij er nog... Nee. Eh, <laughs> ik denk dat het ergens bij jou uh, zo 17, 18 is eh, geweest. Ja, daar dacht ik al. Ja. Dus dan denk ik een jaar of drie, vier terug. Ehm, goed, dat zeggende gaan we eerst even kijken van wat heb ik klaarstaan. Oh ja, dat is wel leuk, want... als we dan de introductie hebben gedaan... dan ga ik de jongens even waarschuwen dat jij zo dadelijk... ah, ja, want dat, dat doen we dan. Ehm, Jip, jij was daar niet bij. Dat vonden we weer heel jammer. Eh, dat was een Amsterdamse band, Kafka genaamd. Oh, ja. je kent ze wel, hè? Ja, je kent ze wel. Dus eh, je weet eh, wie, het, wie het zijn. En Daphne en Frank, die, die zijn toen geweest. En op een gegeven moment moesten ze dus hun eigen songs... dan op een andere manier laten horen. Nou, dit is de opname zoals wij dat hebben eraf gehaald... tijdens het optreden van 8 april. Booty Call. with the loss of love, we return to the physical. With the loss of love, I felt the breathing of the animal, breathing of the animal. My eyes are wide open like a mad bull, my eyes are wide open as we lose control control. I felt the breathing. was hem helemaal. Eh, eh, eh, ik gooide vandaag ook weer iets op de socials. En wie reageerde? Zij. Dat voelde wel Ja, ze zaten er niet echt... ik heb ze niet echt aangekondigd. Maar alsnog gewoon gedraaid. Een eigen versie van Booty Call. Nou, Jij ik erbij was. 8 april. Ja, Ah, was gewoon alsof. Nou, goed. maar je hebt het toch later nog ergens meegekregen of niet? Of wat dan ook? Heb oh, je... ik heb een stukje teruggekeken. Oké, oké. Niet helemaal, helaas. Eh, want toen was er wel sprake van dat jij hier eh, mee eh, ging doen. ja, ah, dus, Dus dat speelt al heel langer. alleen wat Jip al zei in het uur tussen 7 en 8... met allerlei perikelen rondom corona, corona. het haast mijn wond niet uit, maar goed. <laughs> Eh, dat heeft eh, de, wat routine tijden gezorgd. En de examens. Examen. Ja, oké. Eh, goed, het is zover. We gaan naar het live gedeelte van dit programma. Want Sterrenweldering zit klaar. Yes. Ehm, welke twee nummers ga je als eerste laten horen? een ehm, mijn eh, vorige single, Not With Me. En eh, die die ik vorig jaar heb uitgebracht, Never Leave You. Oh, oké. Dus dat, eh, dat zijn dus die dus eerste die zijn, bekend misschien. Ja, die, die, die, zullen, die zullen ons wel een beetje bekend in de oren gaan klikken. Ik zou zeggen, laat maar horen. Yes. Lost lights in the dark, I try to catch them. Feelings that were mine, once you can have them. Well, at some point, I started to not know the answer. My heart shifted from hope for the bitter as hell. So give me one reason why I should stay. One good reason Our dreams are shattered to pieces. And all for what hope can do to a fragile mind. Now, what if the teardrops that had fallen could have been collected? You drown in false expectations that led me to you. So, give me one good reason why I should stay. komen wat eh, betreft het eh, nummer. Waar hield hij ook alweer een beetje op? Want eh, het ja. is alweer een tijdje geleden dat we een paar weken achter elkaar hebben gedraaid natuurlijk. Dus, Want hij is hier ook regelmatig uh, te horen geweest. Oh, niet, niet alleen, niet alleen op deze avond, maar ik had ook nog een programma op de woensdagmorgen. En zat hij er soms ook nog wel eens in. Oh, dus, nou, wat, eh, dus eh, wat dat gaat, eh, nee, want daar past hij heel, heel erg goed in natuurlijk mm, tussen okay, 10 en 12. Top, ehm, de tweede, dat is de meest recente single die je nu hebt uitgebracht. De vorige was eerst. De... Dat was hem. meest recente. Heb ik, Never Leave You dat, dat, is het nummer wat je nu gaat spelen. Je hebt het omgedraaid. Heel goed. Ja hoor, ik eh, zit er eh, goed in. Ja jongens. Heel scherp. Eh, fijn, fijn. maar goed, sowieso. dan geldt dat net zo goed als voor dat eerste nummer... wat het meest recente is. Ja. Never Leave You, die is ook vrij regelmatig te horen geweest. Dus, <laughs> ook die. Dus die gaat nu gespeeld worden. Hier is Sterre Weldering, andermaal. Didn't think you'd be the one who'd be waiting all this time. You didn't think you'd be the one who'd always end up left behind. Didn't think you'd be the one who'd be laughing at all of somebody's jokes. Didn't think you'd be the one who'd be calling out for home. So, darling, I'll be waiting patiently. And darling, I'm afraid you're all I'll see. But I don't want to change any of your beliefs. Oh, I know how it can be in this cold world we're all in. Ooh, and I wish I was holding the gun, being able to. be stuck with me, so I never chased you. I didn't think that I would ever be happy with unrequited love. But when it comes to you, it's not as important as I thought. I know how it can be in this cold world. We're dus de single die van 2020 is uitgebracht. Ik <laughs> had twee, gewoon twee nummers door elkaar. Eh, ja, eh, dan, dan ben je op... Eh, dat is echt... oh, schaam me er eigenlijk voor. Nou, ja, jongens, ik schaam me ervoor. Ik ging heel <laughs> oh, even lekker in die webcam te kijken dat ik, eh, dat ik gewoon schaam. <laughs> Goed, eh, dat was eh, het eerste blokje sterren. Dus ja. we gaan zo dadelijk nog even verder met je praten. Ehm, wij pakken er weer even, want we hebben het over, we hadden het even in het voorbijgaan over mensen die we dan telefonisch te pakken moesten krijgen. <laughs> Daar hebben we nog een hele leuke anekdote. Weet je het nog, Jip? Oh ja, nou ik weet het zeker nog. Ja, was wel lachen. Ja. Maar niet op dat moment. Nee, op dat moment. <laughs> was het heel grappig. Eh, op het moment was het leuk. Maar, op het eh, moment was het niet leuk. Nee, op het moment was het niet leuk. Maar je moest op, eh, in de bus moest je toch nog wel een beetje gniffelen. Ja, toen was Wat, het wel even uh, Ja, ja hij kreeg ook van collega Roy de Smet... kreeg hij op zijn sonemieter van... hoe kan je, dat nou, nou, kan je dat nou doen? Dus wat dat er gaat, vond ik het wel grappig. maar hij zelf zat, toch, hij zat er zelf wel mee. Maar hij heeft het Ruimschoots. Ja, hij heeft het ruimschoots goed gemaakt. Want hij was namelijk de eerste die de bol zat om te komen om eh, live eh, te spelen. Dus, Misschien dus, nog wel even goed om te zeggen dat dan over Jacob die Edward Heel goed! Eh. want we zeiden namelijk geen naam volgens mij. Nee, dat heb je heel goed. Want, maar dat is in opbouw naar, naar de naam toe. maar ik dacht zo meteen praat je eroverheen. En nee, nee, dat ga ik niet doen. Maar nee? daarom heb ik jou er ook bij gehaald. Hè? Weet je toch? Oh ja, oh ja dat was het. <laughs> Dus af en toe... Uh, Enige toevoeging die ik breng. Ja, nou ja goed. blij dat je even van, eh, nou ja, ik krijg gewoon eigenlijk... Eh, het is net alsof jij gewoon eh, de, de, de, dochter van Tino Stuy bent. Oh. En die geeft mij ook altijd op dinsdagmorgen de sodomieter. Goed, Jacob die, Jacob die Edward, want daar hadden we het over. Ja. Heeft het ruimschoots goed gemaakt bij, de, bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van maart. Want daar hebben we het alweer over. Maart. Ja, het is een tijdje terug. Maar hij was de eerste die de aftrap had gegeven. Hier is hij nog een keertje met Romance. folly finds a man who flirts with a fool. And bluebird should fly low. In the midst of spring. So the ship without a sail could sail to see again. And the wind will surely sing with him. seems that you have grown so old and bitter You've grown tired of the sea of old recurring themes. All the young birds flying in and flying out. finds its stop at last.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 Eh, van Ja, niet alleen dat, maar de romantische man in de moderne tijd. oh ja, eh, dat was het. Dat nou, was is nog steeds liefde. Ja, oh ja nou ja, dat, daar draait het wel op. Ik, ik, zat in de goede richting. Eh, hij zat in de goede richting. Ehm, goed, eh, nou ja, het, het eerste, de, eerste twee songs heb je gespeeld. Yes. Ehm, we hadden het over Alkmaar Amsterdam. Ehm, ja, want even over jou, want het liedje schrijven. maar heb jij dan, dan ook weer, dan komt hij weer, muzikale voorbeelden of wat dan ook? <laughs> ja. Jazeker. Ja nou ja, degene waardoor ik eigenlijk met, met songwriting ben begonnen. Dat zijn Jake Buck en eh, Tom O'Dell. Mm. Dat mhm. zijn twee grote helden van me. James Bay kwam daar iets later nog bij. Ehm, en nu is het allemaal iets breder. Ik ben de laatste tijd ja, groot fan van Ben Howard eh, geworden eigenlijk. Eh, dat was dus die man van Keep Your Head Up, Keep ja, Your Head Up. Ja, zo'n schitterende song vond ik dat. Ja. dat was ook een mooi nummer. Ja. <laughs> Ehm, Florence in the Machine vind ik heel mhm. vet. Ja, dan ben je er wel. Nou, ben ik er wel, denk ja. ik. Ja, ja eh, maar, doe je dan ook nog... Eh, want want eh, ik zit dat ook al te vragen... Zat de kleine sterrenweldering ook in de, de bakken, de platenbakken van Pa en Moe? Of iets te kijken? Heel nieuwsgierig um, van... Ehm, nou, eigenlijk werd er nooit veel muziek... Niet? nee. Hm. Mijn vader had wel heel veel platen. Maar ze stond op zolder, dus ik ging er nog... Oh, <laughs> <laughs> kon, je niet bij eigenlijk. Nee. Maar ik weet wel eh, dat er ook wel wat cd's waren. En op een gegeven moment ging ik die dan eh, in de auto opzetten. Ja. Volgens mij de eerste die ik helemaal fantastisch vond was Madonna. <laughs> dat was ik een negen of zo. Ah, ja, ja, ja. dat, eh, dat, zal, dat, dat zal gerust, ja. werd hij daar op een gegeven moment ook niet een beetje van... Iedereen oh jee, daar heb je er weer met Madonna in de auto. dat? ja. Nou, het werd vooral irritant toen, ik, toen eh, Nick en Simon eh, helden. Oh, oh jezus, ja. <laughs> ja, Dus eh, ja, alles is wel langsgekomen. oh, daarover gesproken. Ehm, ja, Nick en Simon, dan hebben we het over Volendam. ben, je, ben je ook toevallig, want Amsterdam Songwriters Guild... want in Volendam hebben ze er ook eentje, hè? de Piers Songwriters. Oh, helemaal niet. PXSG. Nou, dat zal ik je nu bij deze... Nou. Dus Roy, de Smit, als je zit te luisteren... ik heb er eentje die misschien toevallig en ja, eh, Alkmaar, Volendam is toch wel een beetje een... Eh, hè? Je eh, komt, ja, vind ik wel. Het zit, het zit in de verlengde, toch? Alkmaar. Ja, ik bedoel, het is, het is niet zo ver weg van Alkmaar af. Nou, ik zou eigenlijk een keer... ik ben überhaupt nog nooit in Volendam geweest. Dus moet je, moet je eens een keer doen. Moet, je echt eens, moet je echt eens een keer doen. Dus, want, kan je een hele leuke ouderwetse foto maken? Zo'n oh, oud nee, foto met klompen. Ja, nee, maar dat is, dat is niet. <laughs> Maar, dat, dat weet ik alleen nog van Volendam. Hm? Ja. Eh, tien jaar geleden. <laughs> Ja, maar dat, eh, dat is, dat is het, eh, het, het, verhaal. Maar er wordt niet alleen Jan Smit en dat soort dingen. Nee. dat is het niet. Kijk, als ik hoor wat de jongens van, van Bond doen... en met, nou ja, Roy de Smet, ik noem hem ook al... Hm. die zijn dus weer bezig met een andere kant van de Volendamse muziekscene te laten horen. En ik denk dat dat mag best wel een beetje gehoord worden omdat daar toch wel gasten zijn die daarover nadenken hoe je het eh, moet, eh, moet doen. Dus ze hebben ook een eh, hele soortement van, ja, hoe moet ik het zeggen... een begeleiding van, van onderaf tot, tot het moment dat dat. Dus een soort bandbegeleiding. Dat doen ze, bandcoaching. Dat doen ze oh, daar ook. Dus. Maar als het weer van het slot af gaat, zou je vinger... ik even, even, even bij Roy de Smet even ja, ja Dus dat... dat, dat is één. Ehm, maar dan natuurlijk ook even over eh, toch weer ehm, de, de, muzikale kant eh, van jou. Eh, mhm. Ja, je hebt voor, voor zat je in het vooropleiding van het conservatorium. Heb je het nog verder afgemaakt eigenlijk, of niet? nee, ik heb alleen die vooropleiding gedaan. En daarna ben ik naar Engeland gegaan voor mhm. een muziekopleiding daar. Ja. en daar heb ik een jaar songwriting gestudeerd. Ja. Dus ja, en verder... Wat, wat, wat, wat is dan het verschil van aanpak? Zit er een um, Nee, ik heb natuurlijk niet op het eh, echte consultorium eh, hier gezeten. Nee. Ehm, ik denk dat het grote verschil was eigenlijk dat het, eh, daar iets grotere groepen waren. Dus iets minder individuele lessen. Dus iets mindere kwaliteit, als ik eerlijk ben. Ja. <laughs> Ehm, maar verder ja, ik vond de muziek zien eh, daar wel, die leefde wel veel meer. Ja. Dat is echt overal muziek en heel veel op straat. En, eh, Waar heb je in Engeland gezeten? Eh, in Brighton, aan de zuidkust. Dat ken ik, want ik ben er één keer geweest. Okay, met, ja, dan, staat daar dan nog een aftanse pier, maar dan praat ik ook wel weer over 6, 27 jaar geleden dat ik er geweest ben. die pier is nog steeds wel... Zie je nog steeds wrak, dus <laughs> ja, afstand zal die wel zeker zijn. <laughs> Want toen was hij ook al afstand. Oké, okay, kan je nagaan. <laughs> bijna 30 jaar geleden. maar goed, dus, maar, maar ja, ik neem neem aan dat je dan iets van het Engelse wel meeneemt. Ja, nou ja, ik merk wel dat, dat mijn Engels eh, wel is verbeterd in eh, dat jaar. Ehm, en eh, ja, of ik verder dingen heb meegenomen, het, niet heel bewust denk ik, maar zo zal vast misschien toch een beetje beïnvloed zijn. Hoor. Ja, ongetwijfeld. Ja. We gaan weer even muziek draaien, Jip. Muziek? Ja, ja, ja. Want deze, deze dame is hier vorig jaar geweest toen was ik er niet. Nee, toen was je, was je er nog niet bij. Maar goed, eh, ze is eh, een van de weinigen die in 2020 is eh, geweest. Samen met Jurjan Keurbezoek met Rohalf Halfheid van Os, Want die was er ook. Ja, die was ook geweest in die periode. En er, was er, er was er nog een, maar ben ik, ben ik even kwijt wie dat... Het zijn er drie, drie geloof ik, vier, drie of vier geweest. maar deze dame zeker, die was in juli toen te gast, Lisette Aviva. En ze heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet when my memories never last. You yell at me, cause there's a distance between our Harsh words don't make a bridge, it will tear our souls apart. bescheiden eh, muzikant ook. Heel bescheiden mens. Ehm, en haar opleiding is eh, een beetje op eh, de jazz gestoeld. Nou, dat, dat, haal je er wel uit, dacht ik zo. Ja, dat werk je wel. Ja. Um, Lisette Aviva, in het EGI heet ze Lisette Vink. En ze heeft er opleiding gedaan... bijvoorbeeld aan de HKU, dat is de Hogere Kunsten van Utrecht. Daar zit ook zo'n school. Wat vergelijkbaar is eh, bijvoorbeeld met het conservatorium van Amsterdam. Eh, en we gaan weer eventjes naar de, de plek waar eh, de live muzikanten zitten van vanavond. En dat is Sterre Weldering. Yes. Wie twee nummers. Eén, dat is een nummer die we denk ik nog niet eerder hebben gehoord. Of tenminste heel weinig. Zal, het, zal nee, het, ja. Misschien zelfs wel niet eens hier op de radio. En daar zijn wij dan de eerste mee. Maar goed. Ehm, en die, die, dat nummer dat komt in eh, september. Ja, oké. Dus, eh, en dan eh, is het de bedoeling dat daar dus meer bij gaat komen. En dan zal deze dus Ja, dat wordt dan nog de laatste single voor de EP. Die komt in oktober. Oktober. Ja. Oké. dat, dat nummer waar we het over hebben, want dat is de inleiding tot, heet Remedy. Remedy, yes. Darling, if you're low was not meant for me, then maybe all it was was just a remedy for all the times that I got lost in irony, but I do agree. All it's given me is a remedy. I thought we were fine. I reached out, no reply. And if only I believed that you were not meant for me, I'd save me the misery. But I thought maybe this time, leave the past behind, move on and life will be kind. But all it taught me is darling to you, expected the world from you, would it have made a difference? I opened my heart, now I think of it all. Maybe that is what mattered. But I thought maybe this time, move on and life will be kind. But all it taught me is that then maybe all it was was just a remedy. <laughs> Ja, je was iets te vroeg, maar dat niet eh, dat was eh, Remedy. De tweede van dit eh, blokje van twee. Want zo dadelijk na negenen hebben we er nog één. En dat is het laatste blokje dan. En dat is All I Know. Ja, klopt komt, daar ook nog, eh, komt die ook nog ergens... Eh, die is al uit. Die is al uit? Ja. Oh. ook Ook eh, vorig jaar ergens... Vorig jaar. Dat zal vast en zeker een single die ik dan over het hoofd heb Dat, ja, dat zal wel <laughs> ongetwijfeld. Dit is dus een nummer uit 2020 mensen. Dus bij deze. Hier is die. Tweede. All I Know. what I hear all the time. They don't seem to know the inside of my mind. Sometimes I even hear I've become cynical. I try my hardest, but not going bitter is a task. I walk through the door, you're on the other side. And I couldn't tell you why, but I'm paralyzed. Now all oh, I know, leaving no reason behind. I would like to be by your side. aside. I think about you all of the time. Now, still, I tend to reach out in the dark at times. Well, I know it won't get me anywhere, but why wouldn't I? This silent comfort in knowing I don't do it right. Well, it's better than this emptiness I felt for a while. And now I'm in this room, you're peacefully quiet. I well, I don't know where this will go, but anyway. ja, ja, ja. Dat zal je nog, eh, nog wel een beetje gemist hebben. Applaus. Onwijs, ja. Ja, <laughs> dat geloof ik graag. Uh, maar goed, eh, we gaan straks in twee uur natuurlijk nog twee nummers van je horen. Um, nummer heet All I Know. We gaan weer even verder met muziek. Deze man komt even over kijken. Twee weken komt hij naar de studio en de man heet Kai. This Lonely Night. On this lonely night, the world seems powerful, unforgettable till we die. op eh, mijn woorden letten, geloof ik. Eh. En de tijd. <laughs> ja, nou, eh, we zijn er bijna. En dit was Marianne Lichthart. Um, single komt morgen uit. Maybe Tomorrow heet het nummer. Nog een primeur. Ja, oh, die primeur. dat was dus. En van Kai hadden we, hadden we in feite eigenlijk ook de primeur. Toen, hij hem, toen hij hem uitbracht, zegt toen Kai, Vind je het goed als ze hem eh, draaien een dag eh, van tevoren? Ja hoor, is goed. Dus, dus, die werd ook eh, gedraaid. Ehm, goed, we zijn bijna aan het eind gekomen van dit uur. Ja, ik kan helaas nog even geen gesprek met je beginnen, Sterren. Want dan dan gaan wij zwaar ergens tussen in het nieuws eindigen. En dat, dat moeten we niet doen. Nee, lijkt, lijkt het niet ja, jouw vader zou dat heel goed en vaktechnisch vol kunnen kletsen tot eh, ergens. Die heeft dat eh, heel goed gekund, denk ik. Ja, vast wel. Maar ik heb ook een verhaal gehoord dat hij dan drie nummers achter elkaar klaarzet... zodat hij even een dutje kan doen op de grond. Dus... <laughs> Is dat ook gebeurd? Dat is ah, dat is ook gebeurd. het is niet te geloven. Eh, er komen nog verhalen dus, uit de oude <laughs> doos. Zo waar.